Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de binnenstad van Münster is een Duitser met zijn bestelbusje op een caféterras ingereden. Daarbij zijn twee doden gevallen. Twintig mensen raakten gewond, van wie zes zwaar gewond. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw. Ze is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dader heeft zichzelf in zijn busje doodgeschoten. Volgens de minister van Noord-Rijn-Westfalen heeft de man geen migratieachtergrond en geen banden met jihadisten. Duitse media melden dat het gaat om een man met psychische problemen... die onlangs een zelfmoordpoging heeft ondernomen. De politie is dringend op zoek naar de ouders van een dode baby... die vanmiddag in Schiedam werd gevonden. Volgens de politie heeft de moeder mogelijk medische of psychische zorg nodig. Bewoners van een flatgebouw vonden het babylijkje op hun balkon. De politie behandelt ze als getuigen. Het is niet duidelijk wanneer en hoe het kind is overleden. Ook kan de politie niet zeggen of het een jongetje of een meisje is. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan een reïntegratiekamp voor voormalige FARC-strijders in Colombia. In totaal zijn er 27 kampen waar de ex-rebellen onder toezicht van de VN worden voorbereid op reïntegratie in de samenleving. Blok bezocht de afgelopen dagen de Cariben en Colombia en wilde graag naar zo'n reïntegratiekamp om te zien hoe na meer dan 50 jaar de strijdbijl wordt begraven. PSV kan volgende week tegen Ajax voor de 24ste keer landskampioen worden. De club uit Eindhoven won in Alkmaar met 3-2 van AZ... nadat het in de rust nog met 2-0 achter stond. Sparta won thuis met 3-2 van VVV. Lange tijd stonden de Rotterdammers met 2-0, nee met 2-1 achter. Maar door twee doelpunten in de slotfase van Robert Muren trok Sparta aan het langste eind. NAC Breda won thuis met 1-0 van Vitesse. En Rode JC won voor de derde keer op rij. Het werd thuis 3-2 tegen PEC Zwolle. Het weer, het wordt een vrij heldere nacht met 9 tot 11 graden. Morgen opnieuw mooi lenteweer met maxima rond 22 graden. Alleen in het westen iets meer bewolking. En ook maandag nog zon, maar wel iets minder warm.